Clemens Peters met het NOS Journaal. De gijzeling in het café in Ede is ten einde. Dat wordt bevestigd door de politie en ook door de woordvoerder van de burgemeester van Ede. Rond half één kwam er eerst iemand naar buiten in een oranje jas... die door de politie werd meegenomen. Dit was hoogstwaarschijnlijk de vierde gegijzelde. Vervolgens kwam er iemand naar buiten die een bivakmut droeg, zoals te zien op beelden. Die persoon had zijn handen omhoog en werd geboeid afgevoerd door agenten. Waarschijnlijk was dat de gijzelnemer. Eerder vanochtend werden al drie andere mensen vrijgelaten. De gijzeling begon vanochtend in het café Petticoat in het centrum van Ede. Daar was tot vier uur een besloten feest geweest. De politie was vanochtend met veel mensen en materieel aanwezig... net als de brandweer en de explosieve opruimingsdienst. De omgeving van het museumplein werd afgesloten... en er werden zo'n 150 woningen ontruimd. In het zuiden van Libanon zijn vier medewerkers van de VN-vredesmacht UNIFIL gewond geraakt bij een granaatinslag. De vier waren op een paar kilometer van de Israëlische grens op patrouille... en werden volgens persbureau Reuters mogelijk getroffen door een Israëlische luchtaanval. UNIFIL noemt het onacceptabel dat leden van een vredesmacht worden aangevallen. Israël ontkent dat het een UNIFIL-patrouille heeft aangevallen. De politie heeft bij een snelheidscontrole op de A16 bij Breda... in de kofferbak van een auto een man gevonden. Hij bleek nog een openstaande gevangenisstraf van 45 dagen te moeten uitzitten... en hij had vermoedelijk harddrugs bij zich. De man is gearresteerd. De bestuurder van de auto trok de aandacht van de politie door kort na middernacht met een te hoge snelheid over de A16 te rijden. Tijdens de controle vonden de agenten hash in de auto. Een agent opende de kofferbak en vond daar een 22-jarige Tilburger. Hij had 100 gram wit poeder bij zich, mogelijk drugs. Het weer, vrij veel bewolking en vooral in het westen soms wat regen.